Dat zei hij op zijn eerste persconferentie in Brussel waar hij gisteravond voor de functie werd gekozen. President Obama heeft de benoeming verheugd verwelkomd. Hij zei dat Europa een nog sterkere bondgenoot van de Verenigde Staten zal worden. De EU-functie is onder meer bedoeld om Europa buiten de eigen grenzen een duidelijk gezicht te geven. Minister Van der Laan grijpt in bij woningcorporatie Rentree in Deventer. Oud-burgemeester Lensen van Emmen moet orde op zaken gaan stellen bij de noodleidende corporatie. Rentree heeft zich vertild aan de kosten van het verdiepen van een laan. Het is voor de vijfde keer in een jaar tijd dat een woningcorporatie onder curatelen wordt gesteld. Delen van Groot-Brittannië kampen met grote wateroverlast en overstromingen. In Noord-Engeland, West-Schotland en Wales zijn huizen ondergelopen. Hulpdiensten gebruiken een helikopter om ongeveer 200 mensen te redden. In 24 uur tijd viel op sommige plaatsen in Groot-Brittannië 170 mm regen. Veel hoofdwegen staan blank en scholen zijn gesloten. Air France maakt vandaag voor het eerst de oversteek van Parijs naar New York in een A380, het grootste passagiersvliegtuig van de wereld. De kaartjes voor de vlucht zijn verkocht op een veiling. Air France is de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die met de A380 vliegt. Vanaf maandag draait het toestel mee in de dienstregeling van Air France. Een vrouw uit Rotterdam zegt dat ze een dode man in haar bed heeft gevonden die ze niet kent. De politie weet nog niet of de man door een misdrijf om het leven is gekomen. De Rotterdamse vrouw meldde zich gisteravond bij de politie. De Oprah Winfrey Show stopt. Volgens haar productiemaatschappij vertelt ze vandaag in een talkshow waarom ze ermee ophoudt.